Uur. Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Ziekenhuizen en het openbaar vervoer worden weer opgestart na de grote softwarestoring. In het Schepenziekenhuis in Emmen werden vanochtend operaties geschrapt, maar draait de boel inmiddels weer. In Almere en Utrecht gaan de bussen ook weer de weg op, na een hele ochtend te hebben stilgestaan. En op Schiphol kon de storing op geen slechter moment komen, want het is de allerdrukste dag van het jaar met het begin van de zomervakantie. Ons verslaggever Noortje Deutenkom staat in vertrekhal 1. Het staat bomvol met honderden, honderden mensen die allemaal geen idee hebben waar ze naartoe moeten. Hetzelfde beeld in vertrekhal 2 en vertrekhal 3 staat allemaal hartstikke vol. Schiphol heeft net laten weten, en dat is een klein lichtpuntje, dat er wel weer wat vluchten aan het opstarten zijn die eerder waren geannuleerd. Maar nog steeds zijn de problemen hier eh, echt wel heel groot. Ja, die softwarestoring begon vanochtend na een fout in een update van het cybersecuritybedrijf CrowdStrike. Strike. Ander nieuws dan, want misschien zit je al in de auto of heb je dit weekend een lange rit te gaan richting Spanje of Frankrijk. Ja, na vandaag hebben alle scholieren in Nederland vakantie. En dus is het dit weekend aansluiten in de autopolonaise op de Europese snelwegen. Ja, een dikke kans dat het zweten wordt, weten ze bij de AWB. De temperaturen liggen tussen de 30 en 40 graden Celsius in heel Europa. En zeker in het zuiden, dan, eh, ja, dan, doe je, dan ben geneigd om snel de airco hoog te zetten. Maar dat is nou juist eigenlijk niet zo heel verstandig. Want kom je dan eenmaal buiten, dan krijg je een enorme klap van het verschil met de kou in de auto en buiten de auto. En de ANWB heeft nog meer tips. Eh, neem bijvoorbeeld genoeg flesjes water mee en een paraplu. Die kun je gebruiken als parasol voor als je onderweg pech krijgt. En in het centrum van Tilburg gaat rond deze tijd de allergrootste kermis van de Benelux weer open. Het was nog wel eventjes spannend of al die attracties ook op tijd opgebouwd konden worden, zei deze exploitant eerder. Nou, normaal gesproken heb je wel iets meer tijd. Dan kan je attractie goed schoonmaken, een beetje onderhoud, een ding, extra dingetje doen. En nu is de druk wel hoog, vind ik. Ja. Persoonlijk, hè? ik zie dat van meerdere collega's. Ja, je moet nu in een korte tijd eigenlijk opbouwen en de boel weer klaar hebben staan. gaat het lukken? Altijd. En dan als hij draait, het kermis is één groot feest. Ja, dat is het. <laughs> dat bedoel ik. Ja, de Tilburgse kermis staat er nog tot en met volgende week zondag. Het weer dan nog. Het is een warme dag vandaag, een graad of 30. Maar er is ook veel bewolking.